Marjan Koekoek met het NOS Journaal. De douane op Schiphol voert dinsdag uit voor meer loon. Tussen 12 en 1 uur werkt het personeel precies volgens de regels, zo zegt ambtenarenbond Avacabo FNV. Mensen die iets aan te geven hebben worden grondig gecontroleerd en daardoor ontstaat vertraging. Bij vertrekkende reizigers wordt onder meer gelet op spullen uit de tax-free winkel. Ook het douanepersoneel bij de vrachtafhandeling doet mee door zondagsdiensten te draaien. Kandidaatpartijleider Samson van de PvdA vindt het niet verstandig als zijn partijgenoot Wolfsen voor een tweede termijn burgemeester van Utrecht wordt. Op een partijbijeenkomst in Utrecht noemde Samson het optreden van Wolfsen niet altijd even succesvol. De burgemeester ligt al langere tijd onder vuur, onder meer vanwege zijn trage handelen rond de homopesterijen in de Utrechtse wijk Leidse Rijn. ABN AMRO heeft in 2011 een netto winst gemaakt van bijna 700 miljoen euro. In 2010 draaide de bank nog met ruim 400 miljoen euro verlies. Bestuursvoorzitter Zalm noemt de behaalde winst toch teleurstellend. In het laatste half jaar had de bank veel last van de recessie. ABN AMRO zegt ook dat de winst gedrukt werd doordat de bank 880 miljoen euro moest afschrijven op leningen aan Griekse bedrijven die nu nog door de Griekse overheid gegarandeerd worden. Griekenland heeft inmiddels een overeenkomst met de banken over het kwijtschelden van schulden. Israël zal Iran de komende tijd niet aanvallen. Premier Netanyahu wil eerst zien of hardere sancties tegen het land werken. In een tv-interview zei Netanyahu dat het geen kwestie is van dagen of weken, maar dat het ook geen jaren kan duren. Het Westen is bang dat Iran werkt aan kernwapens. Volgens de Amerikaanse president Obama is in het conflict met Iran geen enkele optie van tafel, maar hij hoopt op een diplomatieke oplossing. Netanyahu heeft gezegd dat Israël ook zelfstandig in actie kan komen.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 Een van oorsprong Jiddisch uh, musical liedje uit de jaren 30, dat door veel is uitgevoerd en hier in de studio vanmorgen door de Amerikaanse zangeres Janice Siegel. Ze is sinds 1972 lid van de fameuze Manhattan Transfer Jazzgroep, maar in 1981 begon zij ook een solo carrière. Omdat de meteorologische lente is begonnen, duikt dit jaargetij af en toe ook op in dit programma. Bijvoorbeeld met de sobere uitvoering van Spring Can Really Hang You Up The Most door alt-saxofonist Houston Person en bassist Ron Carter. speciale uitvoering van het Ellington-nummer Caravan, gezongen door de Amerikaanse jazzvamp Tierney Sutton. Onze rijmers kunnen we vanmiddag in de kocht dit soort muziek eh, verwachten. Ja, dat zou best wel eens kunnen. Ja? Ja, ja zeker. Nou, het zit toch allemaal in de Latijns-Amerikaanse hoek, hè, het Braziliaanse. Ja. ja, en dat gaan we vanmiddag eh, toch ook horen van uh, eh, Lilian Vieira. Met het trio van Johan Waar bestaat dit trio tegenwoordig uit? Nou, vanmiddag is, dat, eh, is het een eh, top, uh, Frits, Frits Landersberg is er slagwerk. Mhm. Erik geniet van een welverdiende vakantie en staat ergens op de lange latten. Maar hij heeft toch wel een goede vervanger in Edwin Corsilius. Die, die, die grote bas gaat bespelen en bestrijken misschien. En Johan piano. Mhm. Vleugel, liever gezegd. Ja, en Lilian Vieira. En het is toch wel heel bijzonder wat deze dame allemaal eh, doet, eh, heeft gedaan. En waarschijnlijk in de, in, de toekomst ook nog gaat doen. Ik kijk er, naar, ik kijk er erg naar uit. Eh, ja, ze heeft toch als vocalist bij de, de Bob City Band van Lucas van Meerwijk gezongen. Is geen Nederlandse eh, van nee, hè? Nee, nee, ze is op 23-jarige leeftijd naar, eh, naar Nederland gekomen. Eh, opgegroeid in, in Brazilië. en, en heeft daar opleiding als verpleegster gedaan. En ze is naar Nederland gekomen met haar toenmalige man, toen de tijd, om die, die verplegersopleiding af te ronden. Maar dat is op de een of andere manier niet gelukt. En toen werd er aangeraden om maar eens die zangopleiding te gaan doen. Heeft ze gedaan. Eh, afgestudeerd uh, conservatorium eh, Rotterdam. Hè, dus kent Johan, want hier staat docent. Ja. ja, en toen heeft ze eigenlijk een flinke vlucht genomen. Want ze is toen dat samen afgestudeerd met... Stefan Schmid, de, de, de, nee, Stefan Kroeger, de, de drummer nu van het Zoeken 103. Die groep hebben ze samen opgericht. Ja, en daarmee toert ze nu over de wereld en, en doet ze allerlei eh, prachtige dingen. Zuko 103. Ja, ja, de, ze, heeft, ze heeft zelf wel cd's gemaakt, eh, maar daar heb ik niet aan kunnen komen. Maar het, het zoeken 103 en, en het nummer wat nu voorstaat, dat, eh, ja, dat typeert wel erg goed de stijl van, van zingen. Kamash. Denk je dat het druk wordt? Ja, dat denk ik ook. we hebben tot nu toe 44 eh, eh, aanmeldingen via internet. Mhm. Dus dat, is, dat is best goed eigenlijk. Eh, want ja, kijk, Zoeken 103 kennen een heleboel mensen wel. Maar wie weet dat Lilian Fiera de, de zangeres van Zoeken 103 is. dus het, het, valt bij reuze mee. Maar kennelijk heeft, snakt iedereen een beetje naar uh, Braziliaans plezier op deze beetje grijze, grijze dag. Het plant in het vooruitzicht, hè? Ja, ja dat is zo. Het is zo. Ja. Eh, wanneer is het, de, de, volgende programmering? Is dat 1 april? Eh, dat is een goede. Ja. Ja, in ieder geval de eerste zondag in april. En als dat nou toevallig 1 april is, dan, is het, dan is het 1 april. Ja, dan zou het 1 april zijn. Vincent Koning, ja, gitaar. Daar stond oorspronkelijk eh, Martijn van Itterson. Maar die toert met het uh, jazzorkest van het Concertgebouw. Dus die, die, is, die is niet in de buurt. Is met oom Henk op stap? Ja, ja. Uh -huh. Met meneer Meutgeert zeggen wij dan. Ja. ja. <laughs> Eh, dus die is er niet. Eh, jammer. Maar goed, eh, Vincent Koning, erg goede gitarist. Dus die gaan we april zien. En daarna sluiten we nog een keer af met David Lukacs. Die dan klarinet gaat spelen. Maar eerst vanmiddag half drie. Krocht. 15 euro. En de studenten 8 euro. En ik denk dat het redelijk druk wordt. Mhm. Ja, dat verwacht ik wel. Ik verwacht ook een erg goed, een erg goed concert. Ze is niet alleen zangeres, maar ze heeft ook eh, aardig wat acteerwerk gedaan hoor. Bij uh, een, een eh, gouden kalf winnende serie De Negen Dagen van de Gier. Toen de tijd met Jan de Cler, die daar de hoofdrol in speelde. En ze is ambassadrice van IBIS, hè? het Braziliaanse Instituut voor Innovatie in de Sociale Gezondheidszorg. Dus, ik, ik bedoel, het is niet alleen maar niet alleen maar Niet alleen maar uh, pretentieloos eh, eh, zingen en doen. Nee, het, het, het, komt, ze doet veel meer. En dat strekt er toch tot eer, vind ik. En als er nou wat ongelukkigs gebeurt in de krocht, kan zij ingrijpen vanmiddag? Ja, dat wou ik niet zeggen, want... <laughs> Maar ja, ja, ja dus dat, maakt niet uit. als je denkt, ik voel me nu goed, maar ik dreig om wel te worden. Je kan gewoon komen. Het wordt onmiddellijk opgelost. Ja. <laughs> Eh, je hebt een uh, cd'tje van hem meegebracht. Ja. Wat, wat, waar gaan we naar luisteren? Naar eh, de, het nummer heet Nunkamash. Nunkamash. Nunkamash. was de pianist met de aanslag van een belastingambtenaar, zo stevig is rond die Alexander met Come Fly With Me. De volgende keer wil ik eens uitvoer stilstaan bij de componist, wiens muziek het meest in de jazz wordt gespeeld. George Gershwin. Vanmorgen een voorproefje van gitarist Tal Farlow met Strike Up The Band. We rhyme to whittle All that you have to do is listen to the song that goes on Tuesday Yes, it will never ever fade away bria, chelou de bria, papa, bria, papa, we do you to bria. Come on and just see what happens. That happy sound that's coming on is the sound of a tenor saxophone that is played with heart and soul by Mr. Sunny Stiff. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, just to be the sunny side. There it comes. I love to see the sun, that I sure I know. side, the very side of the street. Nothing boy could jump, cause never, will never be bad if you get along like that. Can't you hear the bitter, better, bitter, better sound? For that bitter, better sound is like a tapping sound. Yeah, it's a sound of joy lingering on, over and out. Can't you hear the sound of joy and happiness coming over? We're getting to the Grabbing everything that you really got Come along, never ever give it up Cause you'll get a little money Walking on the sunny side of the street You'll never get her when dinner's down there So take my clothes down time to have a ball Cause I gotta be true when I say that I really don't mind if I get my way to be taken.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 Daar was zij weer eens, een van mijn favoriete zangeressen van deze tijd. De uit Italië afkomstige, maar in New York beroemd geworden jazzzangeres Roberta Gamberini, die van elk nummer wat bijzonders weet te maken. Een vrouw die een strot durft te laten horen. On the sunny side of the street. We wagen ons even aan een vlug walsje, gespeeld door Art Blakey's Jazz Messengers. En op dat moment meespeelden trompetist Freddie Hubbard, trombonist Curtis Feller, tenorspeler Wayne Shorter, pianist Cedar Walton, bassist Jimmy Merritt en uiteraard drummer Blakey. Up Jump Spring. you. Thank you. Soul, gespeeld door Benny Carter en zijn band, komt een eind aan deze CFMDS, samengesteld en gepresenteerd door Tom Hendricks. Nog niet genoeg van jazz? Ga dan vanmiddag vanaf half drie naar Gebouw de Krocht, naar het concert van de zangeres Lillian Fiera met het trio van Johan Clement.